Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een van de vier mannen die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een inbreker in Amsterdam... wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten. De inbreker ligt in coma. Volgens de OM is geprobeerd de man te wurgen. De 50-jarige inbreker werd vrijdagavond betrapt bij een sporthal in Amsterdam. De vier mannen waren daar aan het posten omdat er de afgelopen tijd vaker was ingebroken. De andere drie mannen zijn gisteravond vrijgekomen, maar blijven nog wel verdachten. De duizend Nederlandse schilderijen uit de Scheringa-collectie mogen niet onderhands worden verkocht aan een particulier. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Deutsche Bank, die de werken in onderpand heeft, had een anonieme koper gevonden die de kunstwerken via musea toegankelijk wilde maken voor het Nederlandse publiek. De curatoren waren naar de rechter gestapt om de verkoop tegen te houden. De man die vastzit voor de verdwijning van Farida Zakar heeft een plek aangewezen in het Mallebos in Spijkenisse. Mogelijk is daar het lichaam van de vermiste vrouw begraven. Experts hebben de hele dag onderzoek gedaan. Als het morgen licht is gaat de zoektocht in het bos verder. In het Mallebos in Spijkenisse zijn eerder al de fiets en sleutelbos van Farida gevonden. In het huis van de 34-jarige verdachte bleek haar tas te liggen. De Pakistanse geheime dienst weigert al maanden Nederlandse diplomaten toe te laten tot twee opgepakte Nederlanders. Dat zegt de advocaat van een van de twee gevangenen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassade voor het laatst in juli contact met ze had. Sindsdien is het niet gelukt om ze opnieuw te spreken. De twee Nederlanders van Marokkaanse afkomst waren eerder dit jaar naar Turkije gegaan. In juni werd duidelijk dat ze vandaar naar Pakistan waren doorgereisd. Ze zouden door Pakistan zijn gearresteerd omdat ze geen visum hadden. Het weer. Vanavond in het noorden overwegend bewolkt en nevelig. Morgen overdag eerst grijs, later vrij zonnig en het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het hele land staat in totaal 185 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits. Files van 5 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Den Haag... Bij, eh, tussen Roelevaansveen en Dijk 7 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Olstop en Knoopend Koenplein 6. Tussen Afwit en Muiden ook 6. En tussen Oud-Zuid en Knoopend 5 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Blijzek en Reewijk 10. En op de A13 richting Rotterdam ook 10 kilometer tussen het Ippenburg en Kleinpolderplein. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht West 5. A20 in de richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en het Gouwen 7 kilometer. A27 Utrecht richting Almere tussen Hout en Bilthoven 9 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort daar staat ook 9 kilometer file tussen Afrit den Dolder en Leusden-Zuid.